Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een verdachte opgepakt voor het neerschieten van een fietser in Os twee weken geleden. De fietser, een vluchteling, werd van achteren geraakt en heeft met zwaar letsel in het ziekenhuis gelegen. De verdachte is een jongen van 16 uit Heerhugowaard. Hij meldde zichzelf op het politiebureau nadat beelden van hem deze week op tv te zien waren in opsporing verzocht. De politie vermoedt dat de vluchteling in Os een willekeurig slachtoffer was. De EU-leiders zijn het na veel discussie eens geworden over een oproep voor hulp aan de Gazastrook. Ze vragen om gevechtspauzes en humanitaire corridors om noodhulp te kunnen leveren aan de inwoners. Daarbij moet volgens de EU wel worden verzekerd dat de hulp niet terechtkomt bij terroristische organisaties. De 27 EU-landen zijn allemaal voor humanitaire hulp, maar konden het lange tijd niet eens worden over de formulering, omdat ze verschillend kijken naar Israël en de Palestijnse gebieden. Forumleider Thierry Baudet zegt dat hij een behoorlijke bult heeft overgehouden aan de klap die hij kreeg in Gent. Hij werd met een paraplu op zijn hoofd geslagen, vlak voordat hij een lezing zou geven bij een conservatieve studentenvereniging. Baudet zegt dat de aanval een gevolg is van een enorme demoniseringscampagne. Zijn lezing in Gent ging wel door, de dader is aangehouden. Voordat hij Baudet aanviel riep hij in het Oekraïens nee tegen fascisme, nee tegen Poetinisme. Ajax heeft in de Europa League verloren van Brighton en Hove Albion. In Engeland werd het 2-0. Daardoor staat Ajax in groep B nu op de laatste plaats met twee punten uit drie wedstrijden. Eerder op de avond ging AZ in de Conference League in eigen huis met 4-1 ten onder tegen Aston Villa. De Alkmaarders staan in hun groep ook laatste met drie punten uit drie wedstrijden. Het weer. Vannacht hier en daar regen.